Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De rector van de Radboud Universiteit Nijmegen vertrekt na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou over een paar weken met pensioen gaan, maar stopt nu meteen. Dat doet hij omdat de krant De Gelderlander onthulde dat hij seksueel ongepaste opmerkingen maakte tegen een vrouwelijke medewerker een paar jaar geleden. Volgens de krant kreeg hij daar een waarschuwing voor, maar bleef dat intern. Nu het alsnog naar buiten is gekomen, stopt de rector per direct bij de Nijmeegse Universiteit. Er komt geen tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. De demissionair staatssecretaris van Asiel wil dat wel graag... omdat het in Ter Apel veel te druk is. Daar is nu de enige plek waar mensen zich kunnen aanmelden... als ze asiel willen aanvragen in ons land. De staatssecretaris zegt dat hij met de gemeentes Alkmaar en Noordoostpolder in gesprek was, maar dat het niet is gelukt. Er zou ook nog met meer gemeenten zijn gesproken, maar ook dat heeft niets opgeleverd. Flitsbezorgers van onder de 16 raken hun bijbaantje kwijt. De wet die dat werk voor zulke jonge mensen verbiedt gaat over vier dagen in op 1 oktober. Onder tijdstuk boodschappen bezorgen in gevaarlijk verkeer is niet oké, vinden de ministers en de Tweede Kamer. Bezorgbedrijven krijgen nog wel een paar weken de tijd om de contracten te beëindigen. En het is onrustig bij Ajax. Bobo stappen op. De klassieker werd gestaakt. Supporters belaagden de hoofdingang van het stadion bij het restant van de klassieker verloor de club vanmiddag van aartsrivaal Feyenoord. Het is 4-0 voor Feyenoord. Doelpuntenmaker wie anders dan de grote man. Natuurlijk is dat Jiménez. Ajax-coach Maurice Stijn wil nu maar één ding. Het enige waar wij eh, met z'n allen behoefte aan hebben bij Ajax is rust. Is rust in de top, is rust, eh, dan straalt dat naar beneden uit, is rust op de ploeg. En daar, eh, ik hoop dat we dat heel snel krijgen. Vlak voor de wedstrijd stapt er nog een hoge Ajax-bestuurder op na kritiek van fans Nadat eerder de technisch directeur al ontslag had genomen. Het weer, het is eh, lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een mooie dag. Zonnig, dan een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in Noord-Holland. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouderdorp 12 kilometer file. Vanaf Nieuw-Vennep is vertraging ruim een half uur. Want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zoeterwouderdorp 20 minuten vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 6 kilometer file daar. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein.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 Life. my soul Open up your eyes and see with me. What you see is what you Girl, I know it. And I'm on it. Yes, I know that he's playing around. And I'll show it. No hidden agenda, girl.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 De rector van de Radboud Universiteit is opgestapt. Aanleiding is een onderzoek van de Gelderlander... waaruit bleek dat Han van Krieken in 2017 een medewerker seksueel intimideerde. Vanaf volgende maand is het verboden om kinderen jonger dan 16 te laten werken als flitsbezorger van boodschappen. Het demissionaire kabinet en ook de Tweede Kamer vinden het werk te gevaarlijk voor ze. De TU Delft is op een van de belangrijkste wereldranglijsten van universiteiten van de 70ste naar de 48ste plaats gegaan. Daarmee behoort de Nederlandse universiteit voor het eerst sinds 2016 weer tot de beste 50 universiteiten van de wereld.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 Ik heb je losgelaten. Ik heb toch echt beter verdiend. Beter dan die jaren. goodbye. Bring back the joy to my life. but it's a jealousy rat race. If you got issues, stay ass at home, don't bring bad news.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 So we in our destiny just to run the show. You never knew that we had such flows. Mystique making money, so we're making mad dough. If you never know better yet to know. So we in our destiny just to run the show.